Michel Koenen met het NOS-journaal. Vier boerenorganisaties hebben een eigen voorstel gepresenteerd om het mestprobleem op te lossen. In het voorstel stellen onder meer LTO en de Nederlandse Zuivelorganisatie voor... dat het voor melkveehouders mogelijk moet worden om een veestapel vrijwillig in te krimpen... in ruil voor een jaarlijkse vergoeding. Ook pleiten ze voor een verlaging van het eiwitgehalte in koeienvoer. Boeren mogen binnenkort minder mest uitrijden... omdat Nederland een uitzonderingspositie in Europa verliest. Een Russische onderminister van Defensie is opgepakt vanwege het aannemen van steekpenningen. Het gaat om Timur Ivanov, een van de twaalf onderministers van defensieminister Shoigu. Hoeveel geld Ivanov zou hebben aangenomen en waarvoor is niet bekendgemaakt. Hij werd door de anticorruptieorganisatie van de overleden oppositieleider Navalny in verband gebracht met bouwprojecten in de bezette Oekraïense havenstad Mariupol. Ivanov zou een luxe leven leiden, terwijl hij dat volgens zijn officiële inkomen niet zou kunnen betalen. PSV-verdediger Serginho Dest komt dit jaar niet meer in actie. De Amerikaanse Nederlander heeft zijn voorste kruisband afgescheurd, meldt het Eindhovens Dagblad. Het gebeurde zaterdag op de training. PSV huurt de 23-jarige Dest dit seizoen van FC Barcelona. En Joost Klein wordt tijdens het Eurovisie Songfestival volgende maand in Zweden... op het podium bijgestaan door twee influencers. Het zijn eh, Appie Mussa en Stuntkabouter. Wat hun rol wordt in de show is niet bekend... Stuntkabouter zegt dat ze een eh, hele kinderlijke leuke manier van maken hebben... en dat ze dat gaan laten zien. Europapa staat bij Bookmakers op een derde plek. En de halve finale van Joost Klein in Malmö is op donderdagavond 9 mei.